en Margarita Margarita in aanstekelijk Spanglish uitkoopt... worden voor die onweerstaanbare Tex-Mex de stoelen spontaan aan de kant geschoven. One, two, three... in de Honky Tonk met een in onvervalste western swing traditie geassembleerde ode aan de legendarische muzikanten die destijds op de podiums van afgeladen honky tonks en saloons stonden, beleven een fictieve comeback in Highway 16 Shuffle. 2016 shuffle. George Chambers had a band called the Country Gentlemen. Juist gedraaide songs zijn terug te vinden op I Love San Antone van Garrett T. Caps. Een buitenbeentje in de country, maar wel een die er zijn mag. Downtown, I'm ready to go. time is het favoriete album van de maand. Sierra Farrell levert met Long Time Coming een droomdebuut af... dankzij een aantal geweldige muzikanten... maar ook zeker dankzij haar veelzijdige songs en haar fantastische stem. Far Away Across the Sea bevat alles dat een song zo mooi maakt. Morgan Wallen heeft zijn eerste interview gegeven sinds zijn controverse over racistische opmerkingen eerder dit jaar. Later heeft hij uitvoerig zijn excuses aangeboden en meer van dat. Hij durft het nu weer aan met zijn nieuwe single, Sand in My Boots. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. said somewhere you never been to Little town outside of Knoxville Heading by some dogwood trees She tried talking with my accent We held hands so Christofferson schreef Help Me Make It Through the Night... terwijl hij in het huis van Dottie West verbleef. Hij bood het nummer aan West aan, maar zij vond het in eerste instantie te suggestief om op te nemen. Later nam zij het toch op, evenals vele anderen. Nu het origineel. Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall being soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning yesterday is dead and gone And tomorrow's out of sight to be alone Help me make it through the night Elvis Barker is door diepe dalen gegaan. Toevallig kwam ik zijn naam tegen en ik zocht op YouTube naar songs van hem. Hij verraste me met There's No Words, ik ga zeker meer van hem draaien. could find the words to tell you how I feel. The words that could truly show my heart. search my mind trying to find the perfect things to say. And maybe in time I'll find the right word someday. But there's no words known to man to make you understand. Well, even Webster so If I could do just one thing This is what it'd be To find the words that really show what you mean looking for pots and gold. Anything to make him rich or never let him grow old. He searched for sunken treasure on the ocean's floor. But the only things I wanna find are the words to let you know but there's no words known to man to make you understand.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 Once a Day is speciaal voor Connie Smith geschreven door Whispering Bill Anderson. Oorspronkelijk nam Smith het op als een demo, maar daarna werd het nummer officieel opgenomen tijdens haar eerste sessie met RCA. Ze heeft er nooit spijt van gehad, want ze stond er acht weken mee op de eerste plaats. Nummer 1 Country Hit When you found somebody new thought I Alan Turner en de Steelhorse Band is een uitstekende have-to-see-band. Het entertainment druipt van deze groep af. Ik kan me er iets bij voorstellen als tequila on her lips uit de luidsprekers schalt. We all ran for cover when it started to thunder down in Mexico. It didn't seem that far So we ran for the tiki bar. When I saw her in a sundress, her blonde hair was a big mess as the rain came down. Then our eyes locked for a while, and she gave me a smile. We sat down at the bar, drinking tequila from a jar, and she started to talk. She lived in Oklahoma and moved to Arizona and lives alone. The music was a pumping, I felt her knee a rubbing up against my leg. Then I took her by the hand and we started to dance. When we danced, I could feel the tequila. Suntan lotion on her skin, my hands on her hips, tequila on her lips. Rain finally stopped, so we threw back a shot and we walked to the beach. In that tropical exile, we sat and we talked for a while. The rhythm of the ocean put our bodies in motion as the waves rolled in. She kicked off her flip flops, started dancing again. When we danced, I could feel the tequila. Suntan lotion on her skin, my hands on her hips, tequila on her lips. My head was spinning round in that tequila town. That moon was hanging low. That beat was pumping strong, and we danced all Misschien niet zo'n commercieel nummer, maar wel prachtig gezongen door Antoinette. En heel fraai begeleid door haar band de Blue Bonnets met Jeff Marines op stiel. Grace Reese is van alle markten thuis en ook country. Met een vleugje rock'n'roll staat op haar repertoire. I Cry is nieuw van haar. kapster in het Drentse Erika. Daarnaast zingt ze en dat moet ze vooral blijven doen. Luister maar naar Breaking Up. each other You look me in my eyes and I think you see another woman Ha, but that's not me Walking at the beach, quietly together We were holding hands and I think I see another man But that's not you promised me that you were done, but kept on hunting, so I don't count anymore. Sitting at the office, making things official, signing all the papers, and I think the only thing that's left isn't us. together, leaving you my ring, and I think we'll never be together. was het blokje Country uit eigen land. Onbekend maakt onbemind. Voor mij niet en hopelijk voor jou ook niet. Armand Duck Chief met No Longer Wonder. 2017 begon Sierra Ferrell met het plaatsen van originele songs op YouTube. Het duurde niet lang voordat ze miljoenen views verzamelde. De levensstijl die haar verbond met een oude volkstraditie had haar plotseling beroemd gemaakt op internet. In Dreams en Jeremiah zijn de songs waarover ik het heb. Laatstgenoemde song draai ik in het tweede uur. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. door viool gedreven country rocker met rinkelende elektrische gitaar en stevige drums. Haley Withers werkt samen met het country quartet Little Big Town. De nieuwe single, Fill In My Cup. It ain't the bartender, it ain't the bottle, it ain't the headache have tomorrow. It's a high-low life when you shake it you can't taste it. Hard pill to swallow, goodbye loves. Sometimes half empty's good for making room for the knowing when you see it good stuff. It's one part happy and one part pain, knowing what you can and what you can't change, and learning. sweet even when it's on the rocks Yeah, it ain't the bar Being Here, Being There maak ik de oversteek naar het tweede uur. Rod plus Rose vergezellen me daarbij. If the day was a train, it'd be off track. If it was a fish, I'd throw it back. Feel like the whole damn world gone mad. Ain't nobody ain't had a day like that. And one of those days stay awake and I can't sleep till we lay. redemption for the things I've done, but I'm tired of running. It's been a great run, but it's over and done, and I'm so uninspired. bad stay. The remorse, it's unfortunate, but regret still lingers around and haunts me, I'm afraid. So afraid. I don't need redemption for the things I've done, but I'm tired of running.